9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Gebrekkig overheidstoezicht op medische implantaten brengt mensenlevens in gevaar. Dat melden tv-programma Radar en Dagblad Trouw na internationaal onderzoek. In de afgelopen 10 jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen en 83 doden kunnen worden gekoppeld aan medische hulpmiddelen die als veilig op de markt zijn gebracht. Meer dan 250 onderzoeksjournalisten uit 36 landen... deden op initiatief van Radar en Trouw onderzoek naar implantaten... zoals pacemakers, protheses en borstimplantaten. Daaruit blijkt dat de eisen aan implantaten laag zijn... en ernstige bijwerkingen onopgemerkt blijven. Twee Russische gevechtsvliegtuigen zijn laag over een Belgisch marineschip gevlogen in de Baltische Zee. Het gaat om het ondersteuningsschip de Godetia... samen met meidenbestrijders onderdeel van de NAVO-vloot in het noorden van Europa. Eerder deze week dobberde er plots ook al een Russische onderzeeër... bij het Belgische marineschip. Volgens de kapitein waren de Russische gevechtsvliegtuigen bewapend met raketten... en gaven de Russen daarmee een duidelijk signaal. Schiphol moet kunnen doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar. 40.000 meer dan nu is toegestaan. Dat staat in het concept Milieueffectrapport over Schiphol. Tot 2020 is Schiphol gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen. Die grens is nu al bereikt. Voor de periode na 2020 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt... en het Milieueffectrapport is daarbij leidend. VVV-speler Patrick Joosten heeft vanavond zijn elftal... in een hectische slotfase een gelijkspel bezorgd tegen AZ. De Limburgers kwamen terug van een 2-0 achterstand. De scheidsrechter dacht eerst aan buitenspel... maar de VAR maakte duidelijk dat het toch echt een goal was. VVV-AZ eindigde daardoor in 2-2. Eerder vanmiddag waren er ook wedstrijden. Willem II Vitesse eindigde in 1-3, Feyenoord FC Groningen in 1-0... en FC Utrecht de Graafschap werd 5-0. En dan het weer. Vanavond motregen. Het koelt af naar 2, 3 graden. Morgen wordt het een grijze dag met kans op wat motregen in het zuiden. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond de 5 graden. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1308 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New muziekprogramma. Een uniek programma mag ik wel zeggen, met vele soorten muziek en artiesten. Zoals de groep Acoustic Ocean, die heeft een nieuwe album uitgebracht, Blue Moon Rising... En daar gaan we eh, mee beginnen. Daarachter komt de solo-pianist op. Eh, Michael Bonen. In the Distance, zo heet dit album. En, uh, nou, en daarna nog natuurlijk veel en veel meer. We gaan ook ruim terug in de tijd. muziek van ongeveer tien jaar geleden. En natuurlijk komen ook diverse artiesten zich langs om zich even voor te stellen.